12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het toezicht in de gevangenis op kindermisbruiker Robert M. is aangescherpt. Bezoekers worden voortaan gescreend en zijn post- en telefoongesprekken worden gecontroleerd. Minister Dekker heeft dit besloten nadat was gebleken dat journalisten van de Volkskrant M hebben bezocht in de gevangenis in Vught. Ze wilden van hem een toelichting op een excuusbrief die hij heeft geschreven aan de ouders van zijn slachtoffers. Tientallen gedetineerden op Sint Maarten worden overgebracht naar Nederland en Curaçao. De gevangenis op Sint Maarten is zo ernstig beschadigd door orkaan Irma... dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er komen 31 gevangenen naar Nederland, 28 gedetineerden gaan naar Curaçao. De maatregel geldt in principe voor zes maanden. Netflix stopt helemaal met de samenwerking met Kevin Spacey. Er doen verhalen de ronde over seksuele intimidatie door de acteur... ook op de set van de Netflix-serie House of Cards... waarin hij de hoofdrol speelt. De opnames voor het zesde seizoen waren al opgeschort... en inmiddels is duidelijk dat Netflix helemaal stopt met de serie. Een film waarin hij zat wordt ook niet meer uitgebracht. De man die vorige maand in Las Vegas vanuit een hotelkamer tientallen mensen doodschoot... had veel geld verloren en was in een depressie geraakt. Dat heeft een sheriff gezegd op een lokale nieuwszender. Het is voor het eerst dat de politie een mogelijke verklaring geeft voor het geweld... waarbij 58 doden vielen en zo'n 500 mensen gewond raakten. Het weer vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht opnieuw buien. Morgen vooral aan de kust regen. In de rest van het land af en toe zon. Het wordt dan slechts 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.